Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël lijkt geen gehoor te geven aan de oproep van Hamas... om 24 uur geen luchtaanvallen uit te voeren op delen van Gaza-stad. Hamas zei vanmiddag dat door de strijd het contact verloren was gegaan... met twee Israëlische gijzelaars, die nu in levensgevaar zouden zijn. Om hen te kunnen redden is het volgens Hamas nodig dat Israël de luchtaanvallen tijdelijk staakt... en dat militairen worden teruggetrokken uit twee wijken. Israël zei erop dat het offensief in Gazastad gewoon doorgaat... en sommeerde opnieuw inwoners om te vertrekken. Israëlische tanks zouden ook weer dieper de stad zijn ingerukt. In de rivier de Roer bij Herkenbos in Midden-Limburg wordt gezocht naar een mogelijke drenkeling. Het gebeurt omdat er langs de kant van het water een lege scootmobiel stond. Voor de zoektocht is ook een duikteam opgeroepen. Onduidelijk is of er daadwerkelijk iemand te water is geraakt. Annie M. G. Schmid heeft een herdenkingssteen gekregen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op de zogenoemde schrijversteen staat een niet eerder gepubliceerde tekening van Fiep Westendorp, haar vaste illustrator. Schmid is daarmee toegevoegd aan de literaire eregalerij in de kerk. Ze is bekend van jeugdboeken als Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Floddertje. Bij de onthulling van de steen was burgemeester Halsma een van de sprekers. Annie M. G. Schmid overleed in 1995 op 84-jarige leeftijd. In de eredivisie heeft Telstar de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. Go Ahead Eagles werd met 4-2 verslagen. Koploper Feyenoord won eerder vanmiddag bij FC Groningen. Het werd 1-0 door een doelpunt van Spits Ueda. FC Utrecht speelde thuis met veel moeite gelijk tegen Herenveen. Het werd 2-2. En AZ verspeelde punten door uit te verliezen bij NEC. Het werd in Nijmegen 2-1. Het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht kans op nevel en mist. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en kans op een bui bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam...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 I couldn't believe my love. You and your new blue dress, taking away my breath. The cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. You're showing me how to give. bell to temptation, muddled of nervous words.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 safe in the wide open arms of hell. We can last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. position, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell.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 Zandvoort. Dit is ZFM. you and me are wrong. into space. Picture my face in your hand. FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met nieuws van 8 uur.